Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende Franse steden is het onrustig geweest... na het bekend worden van de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen. De linkse alliantie Nouveau Front Populaire lijkt de tweede ronde te hebben gewonnen. Op de Place de la République in Parijs kwamen duizenden mensen bij elkaar... om de voorlopige uitslag te vieren. Later op de avond werd er een barricade in brand gestoken... waarop de politie traangas inzette. Ook in het Noord-Franse Lille waren er ongeregeldheden. In Rennes in Bretagne werden 25 mensen gearresteerd... die slaags waren geraakt met de politie. In deze ronde van de verkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van president Macron als tweede te eindigen. De partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, wordt waarschijnlijk derde. De Hongaarse premier Orbán is in de Chinese hoofdstad Peking. Hij zal daar later vandaag spreken met de Chinese president Xi Jinping. Waarover dat gaat en waarom Orbán naar China is afgereisd is onbekend. Een staflid van de Hongaarse premier zegt dat er een vervolg wordt gegeven aan de vredesmissie. Het is het derde verrassingsbezoek dat Orbán aan een land brengt binnen een week. In Kiev sprak hij eerder al met de Oekraïense president Zelensky... en in Moskou ontving de Russische president Poetin hem afgelopen vrijdag. Hongarije nam het voorzitterschap van de EU vorige week over van België. In een toespraak heeft de Amerikaanse president Biden zijn aanhangers gevraagd om achter hem te blijven staan. Hij deed die oproep in een kerkdienst in de stad Philadelphia. Biden benadrukte dat hij optimistisch is over de toekomst van Amerika als we maar bij elkaar blijven. Verder zei hij opnieuw dat hij in de race blijft om het presidentschap. Door het verkiezingsdebat met oud-president Trump anderhalve week geleden... zijn de twijfels over Bidens geschiktheid toegenomen. Het weer, hier en daar kan er een bui vallen. Later meer opklaringen bij 10 tot 15 graden. In de ochtend zonnig, smiddags meer wolken en een enkele bui in het noorden.